Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In de Haagse Schilderswijk wordt voorlopig geen enkele demonstratie meer toegestaan. Dat heeft burgemeester Van Aartsen gezegd aan het begin van het spoeddebat in de Haagse gemeenteraad over de uit de hand gelopen demonstraties in de wijk. Het OM steunt het besluit. Van Aartsen wilde goedwillende Schilderswijkers beschermen tegen wat hij noemt pyromanen die onze stad in gevaar brengen. De burgemeester overleefde een motie van wantrouwen die door de PVV werd ingediend. De Amsterdamse politie heeft twee agenten op non-actief gezet. Volgens een woordvoerder worden de twee verdacht van strafbare feiten, maar waarvan precies wil de politie niet zeggen. Het gaat volgens de politie om twee aparte incidenten. Het Bureau Veiligheid, Integriteit en Klachten doet onder leiding van een officier van justitie onderzoek naar de gevallen. De Iraakse Sjiïtische politicus Maliki treedt terug als premier. Dat is bekendgemaakt op de Iraakse staatstelevisie. Iedereen had Maliki al laten vallen, ook leden van zijn eigen partij. Maliki is acht jaar premier van Irak geweest. Volgens velen heeft hij de verschillende bevolkingsgroepen tegen elkaar uitgespeeld. Mede daardoor zou het Iraakse leger niet in staat zijn geweest... de opmars van IS-strijders tot staan te brengen. De VS stopt met de hulpverlening aan de Jezidis op de berg Sinjar in Noord-Irak. Amerikaanse deskundigen waren gisteren op de berg om de situatie te beoordelen. Die bleek een stuk beter te zijn dan vorige week. De IS-strijders aan de voet van Sinjar zijn verjaagd en de meeste Jezidis zijn in veiligheid gebracht. De maandag overleden Amerikaanse acteur en komiek Robin Williams had de ziekte van Parkinson. Volgens zijn vrouw, Susan Schneider, leed Williams aan de eerste verschijnselen van de ongeneeslijke ziekte. Ook leed hij aan angsten en depressies. Williams werd maandagochtend door zijn persoonlijk assistent dood aangetroffen. Hij heeft zelf een einde aan zijn leven gemaakt. Het weer, er trekken buien over het land, soms met onweer. De komende uren nemen de buien wel iets af. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af en komen er opnieuw regen- en onweersbuien. Het wordt zo'n 18 tot 20 graden.